12 uur. Teertstra met het NOS-journaal. Ondanks de onrust bij de Telegraaf na het vertrek van hoofdredacteur Jules Paradijs... verschijnt de krant morgen toch. De drukkers waren bereid eventuele acties van de redactie te ondersteunen... maar het lijkt er niet op dat die er komen. Volgens Jan Kees Emmer wordt het een hele mooie krant. Een eerbetoon aan Jules Paradijs. Drukkers en redacties zijn geschokt door het vertrek van Paradijs. Ze vinden dat hun leider is afgepakt. In Brussel zijn de Europese ministers het eens geworden over een gezamenlijke militaire missie tegen mensensmokkel. Boten van mensensmokkelaars moeten worden opgespoord en vernietigd. De ministers laten in kaart brengen hoe smokkelroutes lopen, waar boten met vluchtelingen vertrekken en wie de smokkelaars zijn. De komende weken worden concrete plannen gemaakt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO zet met een kleine 90 miljoen euro een fonds op om meteen te kunnen reageren bij noodsituaties. Ook gaat de WHO ervoor zorgen dat er bij crisis sneller kan worden ingegrepen. Het afgelopen jaar was er veel kritiek op de aanpak van de ebola-uitbraak door de WHO. Vorige maand gaf de organisatie toe dat de hulp te traag op gang kwam en niet toereikend was. Er komt een onderzoek naar het declaratiegedrag van de burgemeester van Bussum. Burgemeester Heijman kreeg mogelijk vergoedingen voor een huis dat hij niet heeft. De CDA-burgemeester legt zijn functie tijdens het onderzoek neer. De Bussumse loco-burgemeester neemt zijn taken over. Het onderzoek moet over een maand klaar zijn. In Colombia zijn tientallen mensen omgekomen door een modderstroom. Er zouden zeker 33 dorpen en doden en 20 gewonden zijn. Ook worden er nog mensen vermist. Een dorpje bij de stad Medellin werd vanochtend verrast door de modderstroom. Door de vele regen was een rivier in de buurt buiten zijn oevers getreden. Het weer nog vanuit het westen klaart het op, maar valt ook een enkele bui. De temperatuur daalt tot rond de 8 graden. Morgen en woensdag enkele buien, mogelijk met een klap onweer.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 Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient.